De persconferentie van Koolmees wordt door de NOS rechtstreeks uitgezonden op radio, tv, internet en de app. Ook België heeft een grote partij ondeugdelijke mondkapjes gekregen. Dat meldt de Belgische krant De Tijd. De 100.000 mondkapjes kwamen officieel uit China... maar bleken in werkelijkheid afkomstig uit Colombia... en waren verpakt in gebruikte bananen- en cornflakesdozen. In een van die dozen werden uitwerpselen gevonden van een dier. Afgelopen weekend werden in Nederland 600.000 mondkapjes teruggeroepen uit ziekenhuizen. Ze waren uit China geïmporteerd en ze bleken niet veilig. Reuma Nederland zou zo'n 3 miljoen euro zijn misgelopen... doordat de collecteweek in het water is gevallen door het coronavirus. Zo'n 40.000 collectanten konden niet langs de deuren... waardoor het goede doel zo'n 3 miljoen euro zou zijn misgelopen. Reuma Nederland bekijkt of de collecteweek in het najaar kan worden herhaald. Een benefietconcert dat Elton John vanuit zijn keuken had georganiseerd... in verband met het coronavirus, heeft ruim 7 miljoen euro opgebracht speciale coronaconcert duurde 12 uur... en onder meer Lady Gaga en de Backstreet Boys traden vanuit hun woonkamer op. De opbrengst van het Elton John-concert gaat naar voedselbanken in de VS... en gezinnen van hulpverleners. Het weer nog op veel plaatsen zon. In de loop van de dag ontstaan overal stapelwolken... maar het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden.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 Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long.